te pakken. Ik heb geen rust of uur, ik word een te zelfs in het nachtelijk uur. Ligt in mijn bed draaien, voor alles kort en klein. U zult mij wel eens vragen, waardoor ik wel kan zijn. Ik heb kennis aan een meisje, een kind als melk en bloed. Haar voorraam die in handig, ik heb er op een bal ontmoet. Daar dansen zij een toeter, charmant en elegant. Maar Vanaf die tijd leef ik slecht, alleen nog voor de dans. Oh, lieve, Hampie, Hampie, Hampie, nog een dansie, dansie, dansie, je dan heerlijk heerlijk. O lieve Hansie, Hansie, Hansie, nog een dansie, dansie, dansie, gaat zo prachtig. Je danst achter. O, oh, ik dans me nog mijn jokken, ik heb water in mijn zakken En mijn schoenen die slaat blijven bij het paar. Heerlijk is het zo te zweven, altijd dansen voor het leven. Dan voor jou mijn ziel dat zo in elkaar. Verloor in veertien dagen, die volkomen geweest. Mijn benen zijn er vragen, de dood op mijn gezicht. Ik kon haast niet meer slapen, van alles deed me pijn ik aan de dokter waardoor dat ik wel kon zijn. U mag niet zoveel dansen, dat is zeer ongezond. Uw darmen en uw nieren draaien in uw buikjes rond. Als u wilt blijven leven, dan kan volstaan niet meer. Maar zie ik dan mijn hand zie, dan vraag ik telkens weer. Dansie nog een dansie, dansie, dansie je al heerlijk. Zo begeerlijk. O lieve Hansie, Hansie, Hansie, nog een die dansie, dansie. Gaat zo prachtig, je danst reusachtig. O, ik kan me nog mijn klokken, ik heb gaten in mijn zakken. En mijn schoenen, niet slaat lijken bij het paard. Heerlijk is het dood te zweven, altijd dansen door het leven, dan voor jou mijn ziet dat zullen in elkaar.